Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt in Nederland steeds minder wiet verbouwd. Volgens de politie is de ooit zo beroemde nederwiet op zijn retour. En dat komt doordat het kweken van cannabis in steeds meer landen is toegestaan. Vorig jaar rolde de politie maar 1230 wietplantages op. En ik zeg maar, want het waren er een paar jaar geleden nog drie keer zoveel. In plaats daarvan vinden agenten regelmatig buitenlandse wiet. Die komt bijvoorbeeld uit Canada. ABN AMRO wordt steeds minder staatsbank. De overheid gaat opnieuw een pakket aandelen verkopen. Die kochten ze ooit om de bank te redden tijdens de bankencrisis in 2008. Op dit moment is 40% van ABN AMRO nog van de staat. Dat moet 30% worden. Het was weer krabben vanochtend, op sommige plekken tenminste. Voor het eerst deze herfst heeft het gevroren. In Eelde, onder Groningen is dat, tikte de thermometer min 0,8 aan, meldt Plaza. Dat is vroeg voor de tijd van het jaar. Vorig jaar voor het pas op 12 november voor het eerst. Bijna een maand later dus. En als je deze week naar de tv-zenders van RTL of Talpa kijkt... dan kan het zijn dat je andere commercials ziet dan je buren, vrienden of familie. Tenminste, als je kijkt via Ziggo. Bij die aanbieder worden de reclameblokken gepersonaliseerd. Het gaat best ver, zegt verslaggever Nick Wouters. Ziggo weet onder meer waar je woont en hoe oud je bent. Ja, en ze weten zelfs ook je inkomen. Of in ieder geval, ze kunnen dat enigszins inschatten. Want ze hebben je adres. Ze kunnen zo de WOZ-waarde van je huis opzoeken. En eh, woon je nou in een villa, dan uh, denk nou die kan best wel wat eh, luxe producten eh, gaan afnemen. Dus daar gaan we allerlei sieraadreclames of juwelenreclames eh, uitzenden. Het is een proef en als je er niet op zit te wachten dat ze die gegevens van je gebruiken, kun je het uitzetten. Dan krijg je dus wel weer reclames voor trapliften en incontinentieluiers, terwijl je die helemaal niet nodig hebt. Het weer nog. In het noordoosten hangt op sommige plekken nog wat mist. Daarna een droge dag met wat sluierwolkjes, maar ook veel zon. Het wordt 13 tot max 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Eh, door een ongeluk rijdt het langzaam op de A27 Almere-Utrecht. Tussen Almere en Huizen 4 kilometer 30 minuten extra. Ook de N247 valt op. In beide richtingen is de weg dicht ter hoogte van Monnikendam. Komt door bergingswerkzaamheden. Er gebeurde namelijk een ongeluk.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 Hey, love. Got me on my knees, yeah. Begging, darling, please, yeah. Darling, won't you ease my worry now? Tried to give you consolation your old man let you down. Like it, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love. Got me on my knees, hey, love. Begging, darling, please, hey, love. she leaves my room at night. Make the best of the situation, for I finally go insane. Please don't say we'll never find a grave. Tell me all my love today.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 I'm coming home now, real soon. You know I've been gone. You don't know what I'm going through. I'm coming home when I'm overdue. Expect me any day now, real soon. I'm coming home. I'm coming home. And everything is gonna be fine. I'm coming home, baby. Expect to see me now anytime When you're in my mistake that we become coming off the hinges I line up outside, know that it's hot in here Because the club is full of women It's wall to wall and I got my crew with me We grab a table spot to chillin' Hunt down the waitress, make an order Here we go, throw back a drink and let it kick in It takes a minute, who's ready to have some fun? Get up and take a life to mingle Love being single on a night like this, yeah So many beautiful young people game is lethal. You don't have to kill him, no. Just look at everyone as equal. While you were dancing, she was watching, feeling you.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 Making a pro, trying to keep it real. I wanna take you home. Yeah, yeah. Some girls dance with women. gives them attention. Whoa. I wanna get in with Whoa. it. win. Knowing that it gets them attention. I wanna freaky girl.